Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Russisch Nemtsov is in Moskou op straat doodgeschoten. Hij werd rond middernacht op nog geen 100 meter van het Kremlin neergeschoten. Een auto met enkele mannen erin stopte. een van hen schoot hem vier keer in zijn rug. Nemtsov was eind jaren 90 een jaar lang vicepremier onder Boris Yeltsin. Later werd hij een uitgesproken criticus van president Poetin. Nemtsov werkte aan een rapport dat moest bewijzen dat Rusland direct betrokken is bij de opstand in Oekraïne. In de wereld is geschokt gereageerd op de moord op de Russische politicus. De Amerikaanse president Obama veroordeelt de brute moord en roept de Russen op een volledig onderzoek in te stellen. De Russische president Poetin zei vrij snel dat het erop lijkt dat Nemtsov het slachtoffer is geworden van een huurmoord. De Oekraïense president Poroshenko zegt dat hij er niet aan twijfelt dat de daders vroeg of laat worden gestraft. In Delft rijden vanaf vandaag de treinen door een nieuwe spoortunnel. De tunnel van 2,3 kilometer lang vervangt het viaduct dat de stad sinds 1965 in tweeën deelde. Het viaduct wordt afgebroken. Ook het nieuwe station van Delft is in gebruik genomen. De bouw van de tunnel en het station heeft ruim vijf jaar geduurd en heeft een miljard euro gekost. Ondanks dat de bouw binnen de begroting is gebleven, is Delft toch in financiële problemen gekomen. De gemeente droeg voor 264 miljoen euro bij aan het project, maar kreeg een grote tegenvaller bij de verkoop van de grond boven de tunnel. Premier Rutte dient al tijdig geen declaraties meer in. Hij zei dat in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen... naar aanleiding van het opstappen van Tweede Kamerlid Mark Verheijen. Onder meer door een aantal verkeerde declaraties... stond dienstintegriteit ter discussie. Rutte declareert niets meer omdat de transparantie volgens hem is doorgeschoten. Ieder bonnetje komt op een openbare website... en hij vindt dat het niemand wat aangaat wat hij met iemand drinkt of eet. Het weer, opklaringen met temperaturen rond het vriespunt.